Dat doet hij in opdracht van president Mubarak. De besprekingen moeten leiden tot democratische hervormingen. Morgen staat in Cairo een massabetoging gepland die het hoogtepunt van de volksopstand moet worden. Ongeveer 2000 Nederlandse toeristen zijn vandaag teruggekeerd uit Egypte. Ze kwamen met extra vluchten uit de badplaatsen. Verwacht wordt dat de reisorganisaties overmorgen al hun 4200 vakantiegangers uit Egypte hebben teruggehaald. Mensen die op eigen gelegenheid naar Egypte waren gereisd mogen ook mee op de extra vluchten, maar moeten wel achter in de rij aansluiten. Zahra Bahrami blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Dat meldt Nieuwsuur. De Iraans-Nederlandse vrouw die in Iran is geëxecuteerd... werd in 2003 op Schiphol betrapt met 16 kilo cocaïne in haar bagage. Daarvoor zat ze een gevangenisstraf uit. In Iran is Bahrami ook voor drugsmokkel veroordeeld. Maar vrienden zeggen dat ze onschuldig was en dat ze is gestraft voor deelname aan een betoging. Op een lokale bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen heeft ongeveer de helft van de leden zich uitgesproken voor de missie in Kunduz. Kamerlid Dibi zei dat hij blij verrast is met de uitkomst. Nijmegen staat bekend als een uitgesproken linkse afdeling en daarom werd meer tegenstand verwacht. Dibi noemt de steun in Nijmegen een goed signaal voor het landelijke congres aanstaande zaterdag. Voor de Nederlandse kust is een bultrug gezien. De walvis is gesignaleerd ter hoogte van Zeeland en later bij de Maasvlakte. Het dier is waarschijnlijk vanuit het zuiden naar Nederland gezwommen. Voor de Franse kust zijn in december namelijk al een paar keer bultruggen gezien. Een bultrug in de Nederlandse Noordzee is vrij zeldzaam. De afgelopen tien jaar is er een paar keer één gezien. Het weer, het is bewolkt en vannacht vriest het licht.